Het afgelopen kwartaal zijn er ruim 36.000 huizen verkocht. En dat is volgens makelaarsvereniging NVM het hoogste aantal sinds het begin van de crisis. En ook stijgen de huizenprijzen. De gemiddelde verkoopprijs lag in het vierde kwartaal anderhalf procent hoger dan in het derde kwartaal. Wel zijn over heel 2013 de huizenprijzen opnieuw gedaald. Artsen die principiële bezwaren hebben tegen het begeleiden van een patiënt die stopt met eten en drinken om sneller te sterven, mogen die patiënten overdragen aan een collega. Dat staat in een richtlijn van de artsenorganisatie KNMG. In principe zijn artsen verplicht om aan iedereen zorg te verlenen die dat nodig heeft. Het KNMG komt nu tegemoet aan artsen die om principiële of emotionele redenen niet aan het overlijden van dit soort patiënten willen meewerken. Het gaat om ongeveer 1% van de patiënten. De Koningsspelen worden dit jaar op 25 april gehouden. Maar niet alle scholen kunnen eraan meedoen... omdat zo'n 10% van de basisscholen dan al meivakantie hebben. Pasen valt laat dit jaar en op sommige scholen... plakken daarom de week van 21 april aan de meivakantie. De organisatie van de Koningsspelen wist dat er scholen dicht zouden zijn op 25 april... maar een goed alternatief was er niet. In Japan zijn bij een explosie in een chemische fabriek zeker vijf mensen om het leven gekomen. Er raakten meer dan tien mensen gewond. De explosie deed zich voor in een fabriek van Mitsubishi in een industriestad in het midden van het land. Onderhoudsmedewerkers waren bezig met het schoonmaken van apparatuur toen het misging. Het gaat vermoedelijk om een waterstofexplosie. Het weer, het is erg wisselvallig, maar af en toe kan ook de zon doorbreken. Het wordt 10 tot 12 graden. Het waait stevig, bij zee veelal hard. In de middag en avond kunnen windstoten voorkomen tot 90 km per uur. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat nog 70 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Blarikum en Muiderslot 8 kilometer door een auto met pech. Er zijn er twee rijstroken dicht. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 6 kilometer. Op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Almere Haven en Knopend Muiderberg 5. A7 Horen-Zaandam tussen Purmerend Zuid en Knopend Zaandam 8 kilometer. En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 7 kilometer. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat een lange file bij Kadoelen. De rechterrijstrook is daar dichter, ligt namelijk een glasplaat om, eh, op de weg. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. Er zijn er drie rijstroken dicht door een ongeluk. Verkeer richting Rotterdam kan beter via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4 rijden. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwen 5. En op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond ook 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills.